met het In Leg is tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Nicolauskerk stilgestaan bij het ongeluk van prins Friso. Bij de dienst waren prinses Mabel met haar moeder en zus aanwezig. En ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima woonden de dienst bij. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan de prins. Ook stond er een kaars met een foto van Friso. Er werd gevraagd te bidden voor het herstel van de prins. In de Rooms-Katholieke Kerk in Leg werden de familie en de vrienden ontvangen door de burgemeester en zijn vrouw. In Syrië gaan de onderhandelingen door tussen het regime en de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, over humanitaire hulp in Homs. Die stad is omsingeld door tanks van het regeringsleger en sluitschutters doden iedereen die zich op straat wacht. Gisteren mocht de hulporganisatie voor het eerst mensen evacueren en werden zeven gewonden uit Homs weggehaald. Vandaag werd er weer onderhandeld met het regime van president Assad, maar zonder resultaat. Morgen gaan de onderhandelingen verder. Het regime van president Assad heeft hard uitgehaald naar de Syrië-conferentie gisteren in de Tunesische hoofdstad Tunis. Op de staatstv werden alle oproepen die daar zijn gedaan categorisch van de hand gewezen. Bij de opstand tegen het Assad-regime zijn al duizenden mensen gedood. Pakistanse militairen zijn begonnen met het afbreken van het complex waar Osama Bin Laden vorig jaar werd gedood. De buitenmuur en het bovenste gedeelte van het gebouw zijn inmiddels gesloopt. Er zouden twee bulldozers zijn ingezet, maar journalisten mogen niet dichtbij komen. Amerikaanse elitetroepen doden de terroristenleider vorig jaar mei. Het complex in Abbottabad staat sinds die tijd onder controle van Pakistanse militairen. Clubs in de onderste regionen van de eredivisie hebben vanavond goede zaken gedaan. VVV won thuis met 3-1 van Heracles. De Graafschap versloeg in Kerkrade Roda met 2-0. Verder versloeg NAC met 4-0 ADO Den Haag. En NEC tegen Groningen is nog aan de gang.